Freddy van met het NOS Journal. De reacties op het vijfpartijenakkoord zijn wisselend. Vanmiddag lekten de maatregelen uit. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met maximaal 2%. a leider Samson zegt dat de maatregelen er hard inhakken... bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CNV noemt het pakket redelijk afgewogen. De marechaussee heeft de normale procedure gevolgd toen de Turkse zanger Arif Sah Nederland vorige week twee keer binnenkwam. Dat staat in een verklaring van minister Leers. Hij schrijft dat er geen sprake was van racisme of respectloos gedrag. De zanger zegt dat hij op Schiphol zo lang werd ondervraagd dat hij uit woede het concert annuleerde en op het eerste vliegtuig terug naar Istanbul stapte. PVV-leider Wilders spant een kort geding aan tegen de staat. Hij wil voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen besluiten neemt over het permanente noodfonds voor de euro. Volgens Wilders worden met het noodfonds veel bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Hij vindt dat het demissionaire kabinet daar niet over kan besluiten. In Albanië is discussie ontstaan over de Nederlandse ambassadeur Van den Dool. Een rechtsconservatieve partij vindt dat Van den Dool te positief is over homoseksualiteit. De partij wil dat de ambassadeur het land wordt uitgezet. De komende dag, tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, wordt in de hoofdstad Tirana voor het eerst in de geschiedenis van Albanië een gay pride gehouden. Het Nederlands elftal onder 17 jaar is in Slovenië opnieuw Europees kampioen geworden. In de finale won Oranje van Duitsland via strafschoppen. Het was in de normale speeltijd 1-1 geworden. Voor bondscoach Stuivenberg was het met het Nederlands jeugdteam de derde EK-finale tegen Duitsland in vier jaar.